Maar ook in Kiev zijn meerdere aanvallen geweest. Het aantal slachtoffers groeit met de dag, zegt verslaggever Geert-Jan Dennekamp. Volgens de regering waren er vanochtend meer dan 350 doden en ja, dat was dus nog eh, niet meegerekend de slachtoffers die vandaag allemaal zijn gevallen bij het geweld in Kharkov en ook op andere plaatsen in Kiev. En dat zijn dan allemaal de dodelijke slachtoffers, het aantal gewonden. Dat zijn er vele, vele honderden op dit moment. Vandaag hebben onderhandelaars van Rusland en Oekraïne in Belarus gesprekken gevoerd. Er zou nog geen doorbraak zijn, maar gezegd wordt dat er snel nieuw overleg komt. Kort na het overleg waren er weer luchtaanvallen. In Kiev twee grote explosies, in Kharkov drie. Giro 555 is geopend voor hulp aan Oekraïne. Volgens de samenwerkende hulporganisaties dreigt de oorlog in Oekraïne uit te lopen op een humanitaire ramp. Er zijn inmiddels meer dan een half miljoen mensen gevlucht. Er is directe behoefte aan noodhulp, zeggen organisaties, zoals aan onderdak, medische zorg en schoon drinkwater. De geelblauwe Oekraïense vlaggen zijn niet aan te slepen in Nederland. Deze vlaggenmaker uit Meidrecht in Utrecht kan de orders amper bijhouden, terwijl hij zijn voorraad bekijkt. nog wat zwaaivlaggen hebben eh, hebben er nog een paar honderd van, maar die, die vliegen ook gewoon eh, de deur uit. Eh. en allerlei soorten vlaggenlijnen dat is wat we nu nog op, op voorraad hebben en de rest wordt, wordt bijgemaakt. Het lijkt erop dat de burgemeester van Rotterdam de nieuwe traditie in het leven heeft geroepen. Dat bij een grote ramp of oorlog via een vlag medeleven wordt getoond. Hij is ooit eh, begonnen met het hijsen van de Franse vlag eh, na de aanslagen in Parijs. En zo langzamerhand is het etiketten geworden als er echt ellende is in de wereld eh, om die vlag te hijsen normaal hang je alleen de Nederlandse vlag op. Uh, dus een soort nieuwe etiketten ingevoerd eh, door meneer Abu Talib. Zoveel belangstelling voor een vlag als dit, dat maakte de vlaggenmaker nog nooit mee. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot het vriespunt. Morgen bewolkt. In het westen af en toe regen. Dan tussen de 7 en 10 graden.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 And there ain't no one that slowed me down on yet. So get me drinking that moonshine, get me high in the grocery bill. Take my troubles to the high wall. Throw them in the river and get your fill. We've been sipping that cocaine. Ain't nothing better when the wind cuts cold. Lord, it's a mighty hard living, but a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run these roads. people try to tell me, Max If you keep this living, then you wind up dead Cast your troubles on the Lord of Lords Or you wind up laying on a cooling board But I got bodies up White House Road and they keep me strutting and my feet hang low gut whiskey gonna ease my pain And all this run is gonna keep me sane so Kept me drinking that moonshine Kept me higher than the grocery bill Take my troubles to the high wall Throw them in the river and get your fill We've been sniffing that cocaine Ain't nothing better when the wind cuts cold Lord, it's a mighty hard living But a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run when they lay me in the cold hard clay. Can you sing them hymns while the banjo plays? You can tell them ladies that they ought not frown but there ain't been nothing ever helped me down. Yeah, lawmen, women are a shallow grave. Same old blues, it's just a different day. Got me drinking that moonshine. Got me higher than the grocery bill. Take my troubles to the high wall. Throw them in the river and get your fill. We've been sniffing that cocaine. Ain't nothing better when the wind cuts cold Lord, it's a mighty hard living, but a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling. Eh, ik zie mezelf dus ook op televisie. Dus een halve, eh, zeg maar 10, 20 seconden later zie je mij dus ook op televisie. Niet alleen mij, maar uh, Kirina Gijs ook. we zijn begonnen met deze echte officiële gedeelte van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Ehm, straks dus Sven Ros. Eh, dit was eh, Max eh, Polman. ja, die hebben we... Mede Amsterdammer. Ja, jij komt uit de hoofdstad. Dus mhm. merken we al een beetje dat Amsterdam een beetje aan het ontwaken is. Eigenlijk elke grote stad dat ze weer een beetje bezig zijn om wat optredens links en rechts te doen. Ja, langzaam, langzaam, ja, gebeurt er wel weer wat. Oké, dus, dus nou, dat is alleen maar fijn om, om te horen. want ja, we hebben al lang genoeg eh, een beetje binnengezeten. Ja, en eh, eh, net, nou net als wat uh, Juriaan hoek van Operation Hurricane... We, we, wijden op een gegeven moment Isolation Hurricane. <laughs> dus ja, die had op een gegeven moment iets bedacht. die had een soort van cover overgenomen. Ja. online. Dus. Ja, en ik ben zelf ook begonnen met een lokale bandavond. Ah. Dus, ehm, en waar gaat dat plaatsvinden? in de Centrale Markt al. Ja. Aan de Jan van Gadestraat heb je een heel groot terrein. Het heet het Food Center van Amsterdam. Ja. En dat is al 80 jaar niet toegankelijk voor normale Amsterdammers. Ja. Ehm, en wij gaan dat opengooien. Hmm. Midden op dat terrein staat de centrale markthal. Daar zitten pakhuizen in. Eh, waar heel goed eh, artiesten kunnen spelen. Ja. Eh, er is straks nog een rubriek wat ik nog eventjes... want we hebben, we hebben bij 3 voor 12 Noord-Holland nog een rubriek extra. Niet alleen de 3 voor 12 lokaal draait. wat normaal gesproken, dat wordt mede gedaan door Thomas Harterveld. Ja, ja, is hij degene die dat, eh, de nou, aanstichter van het hele geheel? Hij is zeker de aanstichter, maar volgens mij doet iemand anders nu eh, de oh. nummers verzamelen. Ja. Ik lever gewoon netjes aan. Ja, maar Thomas is ermee begonnen in ieder geval. Ja. Ja, 3 voor 12 Rotterdam, eh, mensen. Dus uh, eh, aan <laughs> Thomas ook eh, via een andere weg. Dus eh, goed, we gaan even nog fijn verder muziek draaien. Max Paulman was met zijn laatste single net te horen met White House Road. deze dame is een oude bekende. Want vorige week hebben we... Ehm, vorige week nog net niet. Maar ze is in ieder geval met een nieuwe single gekomen. Afgelopen week dus uitgebracht. Lennon mee Een nummer dat heet Uncomfortably New. het heet eh, de band. En het nummer dat heet Bloomer. Ehm, ik uh, kwam daaraan omdat ik eh, dat op een gegeven moment heb gevolgd van Daily Dutchie. Dat is een rubriek van meneer Conjo Vergeer van Indie XL. Want die doet dat. En Holy Sloot. Nou, dan ben ik bijna geneigd. Die moeten uit Amsterdam komen. Want Holy Sloot ligt in de Bijlmer. Dus, oh ja? Ja, volgens ik woon in de Bijlmer. Ja, nou, <laughs> daar, daar, daar komen ze dan vandaan. Oh. Bloomer heet het. Ehm, Nederland, ja, moet, moet volgens mij Noord-Holland zijn kan bijna niet anders. Als je Holy Sloot eh, gaat noemen, dan, eh, dan moet het wel. Eh, we gaan naar de plek waar Sven Ros zit. Ehm, straks volgt de introductie van wie is Sven en wat drijft hem allemaal. Maar dat, dat bewaren we voor zo. Eerst gaan we naar hem luisteren. En Sven, ja, je gaat, eh, ja, ja. Je, gaat, eh, eh, <laughs> staan, staan die twee EP's e goed, overigens goedenavond. <laughs> Nee, dankjewel. ja, ja, ja. Ehm, want want je hebt de EP uitgebracht, hè? Ja. Filled with Gold. Hè? Filled with Gold ja. heet hij, ja. Dat is wel een hele mooie titel voor een EP, vind ik. Thanks. Ja. ja. Ehm, ja ik bedoel, we hebben elkaar even voor het eerst getroffen... tijdens een tweede of een derde deel van de Koperen Corona. Ja, ergens in klopt. september. Dus ja. Eh, en toen was er al sprake van dat je er al mee bezig was met, eh, met dit hele verhaal. Mhm. Ehm, dat nummer eh, waar we mee beginnen... die staat volgens mij zeker op die EP. Want dat, is, dat, was die vorige single namelijk, geloof ik, toch? Ja, ja, dat was de, de ene laatste. en ja, die is, die is nu een maandje uit ongeveer. Dus ja... We gaan... Ga, ga, ik hem zelf aankondigen? Nee, jij dat doe ik wel. Nee, nee, dat ga ik wel doen. <laughs> Het nummer dat heet Heartbreak Birds. En hier is Sven if someone falls apart So he became my tiny friend can be hard So I always try to help someone If someone falls apart się Ja, want ook eh, de regisseur eh, van, eh, van al dit alles... die gaat dan knippen en plakken. Dat is iemand die dat voor ons doet. En dan wordt dat later nog een keer op donderdagmiddag... tussen 5 en 6... nog eens een keer in een soort van samenvatting... wordt dat nog eens een keer uitgezonden. Kijk. Ja. dus Sven zal denk ik nog wel een keer voorbij gaan komen. Maar we zijn nog niet helemaal klaar met hem. Want na de, single die hij eerder heeft uitgezonden gebracht. Dus dat is dat eh, nummer wat je net hebt eh, kunnen horen. Heeft hij ook een nieuwe single van ook dezelfde EP, hè? Mhm. of niet? Ja, klopt. Ja. Ehm, Golden Hour is de nieuwe en die gaan we nu horen. Yes. Towels sticking to the sand. We grounded for a year, but now we're back in motion. Green eyes, liquor in your kiss, it takes me back to what I've missed. the golden hour you said I don't know if I'm strong enough To let you go again Spare me the darker part Spare me a broken heart Nou, Sven, de kop is eraf in ieder geval. Yes. Ja. Eh, we gaan eh, zo dadelijk eh, ook nog verder luisteren naar Sven. maar we gaan eerst nog even iets anders doen. Want ja, Kriene, we moeten een beetje opschieten. Ja, want, ja, want Singa die, gaan we zo bellen. Maar eerst gaan we iets nog van de draaien. Ja. Uh, heeft alles eh, te maken met een EP die morgen eh, gaat uitkomen. En dit is What's the Word. And I feel relief knowing that you and me, we buried our guns. I was a fool for you, but did what I had to do. Ooh. It's hard to see how fast you switch back to the one I loved A glimpse of magic, heart wide open But you don't care at all And I don't expect you to believe I left because of you But it's the truth We hold on too tight, what's the promises can be made out of the things we didn't do. The silence present to speak our feelings, your heart couldn't get through. And you know that I see you after all that we've been through. Ooh. I know the difference if you truly listen, we connect to level up. But I feel many changes. manier, duistere reden, werkt het eh, telefoonapparaat op een, eh, een of andere manier niet. Ja, dan eh, gaan we iets anders verzinnen. Ehm, dan gaan we gewoon eens even met, met Sven praten. Want hij zit er nu toch. Dus wat dat er gaat. Um, ja, want... een koptelefoon voor Sven. ja, maar dan moet ik uh, eventjes van de tafel aflopen. En dan kan ik dus niet meer praten. Maar stel jij maar eerst de vraag dan. dan ga ik wel praten. Dan lullen wij zullen Hé <laughs> hey Sven, leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Ja, dankjewel. Goed te zien. Klonk goed. Ja, thanks. Hoe voel je je? Ja, wel goed. Ja, we <laughs> zitten er lekker in, toch? Ja. Ik eh, krijg inmiddels een, eh, een koptelefoon. Dus eh, is dat deze dan, uh, eens kijken. Nou, ik zou het gewoon proberen. En dan hoor je vanzelf wel of het de goede is. Ja. <laughs> er zitten hier, laat maar zeggen, voor de luisteraars vier um, ehm, AUX-aansluitingen. En we weten niet welke bij de microfoon van Sven hoort. Ik, ehm, ik, eh, ik hoor nog niks door de koptelefoon, maar op zich, okay, en ik hoor jou nu me aan? Dat is misschien een goeie. <laughs> de, de techneuten oh, ja, samen. Ja, ja, ja, hij, doet het, hij <laughs> Weer wat geleerd. Ja, zeker. Hey, hoe is het ehm, om je EP uit te brengen? Ja, het is, eh, het is wel een goed gevoel. Ja, ik heb hier best wel lang naar, uh, naartoe gewerkt. Mhm. Eigenlijk wel de afgelopen twee jaar. Dus, en dat is voor een eerste project best wel lang. Ja? <laughs> dus, eh, nou ja ik, ik, ja, ik weet niet. Er komen natuurlijk allemaal dingen bij kijken die nog best wel nieuw zijn. Mm En ehm, uiteindelijk was de, de... Ja, het heeft allemaal wat vertraging gehad. Ook ja, door corona en zo. In principe begon ik het project redelijk in coronatijd al. Maar ja, mhm. uiteindelijk loopt het toch allemaal weer anders. En ehm, dat is super leerzaam. Maar het voelt wel heel goed omdat eindelijk eh, nu eh, nu uitgebracht te hebben. En zeker ook omdat ik de muziek al best wel een tijd terug heb opgenomen. Ja. Dat was al eind 2020. Dus en, dan, en, eh, voelt het dan nog eh, als van nu voor jou? Ehm, nou, voor mij persoonlijk ja, het is grappig hoe je soms dan je eigen teksten ook weer anders gaat interpreteren. Dus dat mhm. is wel weer. Dus aan de ene kant ehm, voelt het inderdaad wel een beetje eh, ehm, ja, als, als van de Sven van anderhalf jaar terug, zeg maar. Maar dat, ja, Ehm, en dat is ook wel, eh, denk ik, een reden dat je als artiest op een gegeven moment dat gewoon uit wil hebben. Ja. Maar het mooie daarvan is ook weer dat je er wat, ja, ik denk wat vrijer mee omgaat. En denk ik dat ik er voor mezelf ehm, dat ook wat makkelijker gewoon, mhm. ja, gewoon uitbreng en denk van nou, ik zie het wel. Of zo, dat er niet te veel druk op staat. Heb je een voorbeeld van iets wat je anderhalf jaar geleden anders ervaarde dan nu? Qua, qua muziek maken? Of? Nou, qua hoe je, je zei over hoe je het interpreteert. Ja, nou ja, kijk, ehm, ik heb die nummers een beetje geschreven in een periode dat ik nog eh, veel aan, me, aan mijn ex dacht, zeg maar. Mhm. En dat, dat hoort er natuurlijk een beetje bij in het leven, maar dat, dat, ja. dat is nu totaal niet het geval. Mhm. Ehm, en dat, ja, dat is ook wel grappig om dan... Ja, ik zie, liedjes zijn ook een soort van... Eh, ja, het is eigenlijk een soort, soort dagboekje of zo. Dat ik doordat ik weet van, oh ja, dat nummer heb ik toen geschreven. Ik, ik onthoud het best wel veel. Dus ik weet echt wel precies wanneer ik wat geschreven heb. Mhm. Ehm, en daardoor onthoud ik ook van, oh, dus, dus zo voelde ik me toen. Dan kan ik dat gevoel wel weer oproepen wat ik had toen dat lied schreef. En dat vind ik dan heel grappig. En dat is dan ook wel weer, ja, echt ik, ja, dan is dat voor mezelf ook een soort eh, bewijsje van, oh ja, dus je hebt je in twee jaar tijd ook weer op een heel andere manier weer ontwikkeld dan je misschien toen gedacht had. Ja. Dus dat is wel interessant. Dat is heel persoonlijk. <laughs> Oké. En um, is, is, de, is de plaat dan dus eigenlijk een soort break-up plaat? Ehm, nou ja, dat, dat zou je zeggen nu ik dit zeg. Het is een mhm. beetje een... Eh, het is eigenlijk een soort cyclus. Ja. Ehm, dat, nou ja, dat is, ik weet niet of je het artwork gezien hebt... maar het mhm. artwork is een, eh, ja, is een cirkel. De, alle, alle nummers hebben hun eigen designtje. Ja. En ehm, in principe is het een cirkel van heartbreak naar healing naar new beginnings. Dat is het idee. dus in die volgorde staan de nummers ook op de, op de plaat. En ehm, dus, dus er zitten ook wel wat positievere aspecten aan. Ik denk dat elk liedje ook wel iets, iets hoopvols heeft. En het is ook maar net wat de luisteraar er zelf... in welke stukjes die de luisteraar eruit pakt... en wat het voor, voor hen weer betekent. Het is echt een mini-reisje. Ja. <laughs> en waar hou je inspiratie vandaan? ja, vooral deze EP is wel heel erg gebaseerd op eigen ervaringen. Mhm. En ehm, ik denk dat ik ook nu wel weer heel anders schrijf. En dat is ook wel heel interessant juist. Ik denk dat ik nu wat breder trek. En ehm, ja, iets, iets minder... Eh, ik ben iets, iets meer uit mijn eh, egoïstische muziekbubbeltje mhm. misschien <laughs> gaan. of ja, hoe je, net hoe je het wil noemen. Iets meer ehm, eh, met het oog op, op de, de buitenwereld. Ja. Dus je ehm. bent ook alweer nieuw werk aan het schrijven? Ja, absoluut. Ja, dat, dat blijft eigenlijk altijd wel doorgaan. Hm. Ehm, ik, ehm, ja, ik, die creativiteit is eigenlijk altijd op elk moment wel, eh, wel aan te wakkeren. Hm. En dat, dat is wel heel fijn. En ik heb ook ja, daarom heel veel zin om ook weer aan nieuwe plannen te werken. Dus dat is een extra reden dat het nu heel goed voelt om nu dit project uit te hebben. En eh, nou ja, volgende week gaan we het met de release show echt afronden. Ja. Dus het blijft te spelen. <laughs> Ja, ja, ja, daar heb ik echt wel heel veel zin in. Dat is, uh... we, gaan we gaan het uh, straks nog even over, over die EP-presentatie doen. Want je hebt al een, een, voor, een soortement van pre-presentatie gedaan. Dat, dat vind ik ook nog wel even leuk om straks daar even op te, terug te komen. Maar het is inmiddels ons gelukt om Singa aan de telefoon te krijgen. Dat verdient ook applausje. Het levert, het levert wel eh, de nodige zweetdrubbels op mijn eh, voorhoofd op. Maar goed, uh, ja, op een of andere manier... Ik had echt het idee dat er een trollenleger uit Leningrad al bezig was. Ik een bepaalde spanning aan Sint-Petersburg en uh, ben ik allemaal wat. dus, maar goed, ze hebben het niet gehackt. Dus we kunnen gewoon praten. Singa. En eigenlijk is achter Singa zit Eva van Leeuwen. Want daar hebben we het over. Ehm... Want morgen eh, komt jouw EP uit. Ja, ja. <laughs> klopt. Ja, ehm, <clears throat> maar ehm, is dat eh, zonder slag of stoot gegaan eigenlijk? Nou, um, zonder slag of stoot. Ik, ja, er zit gewoon er zit superveel werk in. En af en toe dan, eh, dan zit het even tegen. En soms zit het mee. En natuurlijk, afgelopen twee jaar met corona zat er natuurlijk wel best wel veel tegen. <laughs> mm Zeker op, uh, op live natuurlijk. Maar ja, het heeft ook echt wel de mogelijkheid gegeven om heel rustig aan te doen. En echt um, nou ja, heel veel eh, aandacht te schenken aan de kwaliteit van de, van de tracks. En echt diep in te gaan. En eh, ja, eigenlijk ben ik wel heel erg blij met hoe het proces is gegaan. Ja, omschrijf nog even eh, de muziek. Want ik vind, het, er zit een hele eh, duidelijke soul-laag in, in, jouw, in jouw muziek. En ik mhm. weet ook dat je de vorige keer iets gezegd hebt. Ja, maar ik ben nogal een beetje ook atypisch geweest bij de opleiding van in Holland. <laughs> Volgens mij heb jij dat gezegd, toch? <laughs> oh ja, ja dat, ja, dat weet ik nog wel. Ik heb er wel iets over gezegd. Ja, je, zei van, ik, nou, ik ga lekker R&B doen of zo. ja, ja, precies. <laughs> Van, uh, leuk allemaal die country en al die dingetjes. En ja. Super cool dat ik dat moet doen. Maar ik doe het liefste natuurlijk eh, wat, ik, wat ik zelf te gek vind. Maar ja, dat wordt er allemaal bij bij zo'n opleiding. Dat is ook alweer eh, wel weer gaaf eraan. Mhm. Maar ja, goed, hoe zou ik het omschrijven? Ja, elektronische soul met een vleugje R&B, hip-hop. Ehm, ja, eigenlijk met ballen eigenlijk altijd wel. Dat, ja, dat... En bepaalde vibes gewoon neerzetten. Dat, dat is waar het een beetje om draait. Ja, ja. Maar nou, met ballen? Ja, met ja. ja, dat wou ik net zeggen. Ja, dat, <laughs> dat, dus- dat vind, ik, dat vind ik dus wel eigenlijk. Ja. <laughs> dat zei ik al, dus al, ik ben niet echt eh, je typische singer-songwriter of zo. Het is allemaal net even een beetje anders, althans zo zie ik het. Mhm. Eh, en met ballen ja, bedoel ik eigenlijk dat alles wel gewoon ehm, semi-dansbaar is. Of in ieder geval zo'n duidelijke eh, nou ja, vibe creëert dat je er gewoon op kan, uh, kan grooven of zo. Ja, dus dat vind ik het belangrijkste. En, wat is ik ben vibe niet dan? van de ballads en zo en dat soort dingen. Wat is een vibe? Vraagt ja. Eh, Kirina. wat is een vibe? Goeie vraag. Goeie ja. vragen. Oh ja. Een vibe, een bepaalde sfeer neerzetten. Denk dat je het beste kan omschrijven. Mhm, maar ja, maar ik bedoel meer... Oké, stel ik sta op de dansvloer en ik, sta, ik luister naar jouw muziek en ik wil een vibe voelen. Wat is de vibe die ik voel? Voel ik me sexy? voel ik mij Dat is wel een hele goeie. Nou ja, intens geluk, want eh, Singa wordt weer gedraaid natuurlijk. En dan zit je eigenlijk al de hele avond op te wachten. Dus dat punt één. <laughs> en punt twee, ja, ik denk gewoon geluk. En een soort van kunnen loslaten waar je waar op dat moment mee bezig bent. En gewoon kan genieten van het moment of zo. En van de muziek en van mensen om je heen. En ja, een gelukssfeer eigenlijk. Ja, het loslaten, dat is wel nodig weer. Hè? Want eh, zijn we van de pandemie af, dan eh, hebben we nu eh, ook weer dramatische gebeurtenissen... Ja, waar wij geen invloed op hebben in ieder geval. Ja, jeetje, er gebeurt zoveel in de, in de wereld allemaal op dit moment ja. Nou, wat een drama. Ja, ja het is heftig. Het is heel heftig. Ja, ehm, nou ja, goed. Eh, laten we het daar even niet over hebben. We gaan het even over Resonate eh, nog even verder hebben. Eh, hoeveel tracks staan er, erop? Want we hebben geloof ik al drie singles van jou gehad inmiddels. Staan er dan nog twee extra op? Ja. Eh, nee, er, staan er nog drie op. Dus we hebben oh. twee singles na aanloop van deze EP gehad. Daarvoor was het What's the Word. En die is iets eerder uitgekomen, maar die hoorde niet per se bij de EP. Dus we hebben eh, Moving Slowly en Fire hebben jullie al eh, kunnen horen. Ja, ja. En vanavond komen daar dus nog drie tracks bij. Ah, dus het zijn er eh, vijf in totaal. Vijf in totaal, ja. die What's the Word, die, telt niet mee. Maar dat vind ik nou eenmaal een lekker nummer. Dus ik dacht, eh, die draaien we er nog even voor. Maar, oh ja, goede zaak, goede zaak. Ja, dus, eh, ehm, maar hebben ze ook allemaal een beetje verband met elkaar? Want meestal kan ik toch uit... want ja, ik bedoel, we hebben Sven tegenover ons zitten. En die heeft er denk ik ook wel over nagedacht... om allerlei nummers bij elkaar te zetten. Hoe zit dat met jou? Doe jij dat ook? Ja, zeker. Ja, ik ben, ik ben samen met eh, mijn producer Raymond Nubert zijn we de studio ingegaan. En hebben we eigenlijk tijdens de hele coronaperiode superveel geschreven, superveel gecreëerd. Hm. En daaruit ga je dan wel bepaalde keuzes maken van oké, dit opzetje vinden we inderdaad tof, die gaan we verder aan werken. Wow, deze past er wel goed bij, deze ook, deze iets minder, misschien voor later of misschien helemaal niet. Dat komt ook wel eens voor. Hm. Maar eigenlijk ga je daar wel, ehm, ja, ik weet niet, dat is, dat is ook een proces en daar kom je dan uh, gaandeweg achter wat, wat het beste bij elkaar hoort en kan passen. En ehm, ja, en dan opeens <laughs> heb je een EP. Ja. Eh, staan er ook nog eh, wat, eh, wat optredens op stapel om de EP onder de aandacht te brengen? Nou, eigenlijk moet ik eerlijk zeggen dat mijn focus daar niet heel erg is geweest. Omdat ik natuurlijk totaal geen idee had met de rest van de cultuursector... wat er nou uiteindelijk zou gebeuren en wanneer we weer de kans zouden krijgen om te gaan spelen. Maar ik ben wel bezig om het een en ander eh, binnen te harken. Dus ja, ik kan daar nog geen eh, echte uitspraak over doen. Maar sowieso is mijn focus nu vooral op online en daar gewoon te groeien en te zorgen dat ik een eh, nou ja, dat ik wat luisteraars trek en dat ik wat mensen, mensen bij me hou. En dan op die manier weer verder groeien. En dan komen de optredens eh, vanzelf wel uit. Ja, eh, het, eh, het, doet mij denken wat, wat je net een aantal zinnen terug zei. Van ja, ik doe er nog even geen uitspraak over. Dan moet ik denken aan collega Frank Paardenkoper op dinsdagmorgen. Hangende het onderzoek zeggen we er nog helemaal niks over. Nee. Zoiets. <laughs> Precies. Ja, je weet het gewoon niet. We zijn al zo vaak teleurgesteld de afgelopen twee jaar. Ja, ja ik, ik wacht gewoon totdat we helemaal up and running zijn. En dan ja, dan eh, gaan we natuurlijk eh, vlammen, sowieso. Goed, dan gaan we hem eh, weer even draaien. De, de single waar, die ook op de EP staat, Moving Slowly. Leuk, ja, toch. Ah, dan gaan we, dat gaan we nu even doen. Hier is singer dus met Moving Slowly. Small we Higher pace, the head to the sky, feels I belong to a different sequence. Bodies moving in slow motion. Eyes closed, it's like we're floating. Can't help it, put my hands in the air. Reaching for a secret planet out there. Yeah. crispy, sweet, and sour. Rock my world like this forever. Can't feel my face, but it doesn't matter. Lightning got me tripping. Hit me harder than the liquor. Forget the world and how we spin. In my spaceship, let me fly with it. Yeah the Worth eh, was eh, daarnet. Dit was Moving Slowly. Mooi nummer. Ja, heel rustig eh, nummer. En ehm, dat is terug te vinden op de EP die morgen gaat verschijnen. Resonate. Ja, en volgens mij moeten we er nog iets mee doen, geloof ik, toch? Tuurlijk. Ah. want er is er een die heel waanzinnig hard heeft gewerkt. Maar datzelfde geldt eigenlijk ook voor degene die we in de studio hier hebben. Want ook hij is behoorlijk bezig geweest. Mr. Sven. Ja, Sven gaat nog eh, twee nummers eh, laten horen. Ehm, de eerste van dit blokje van twee is... The Blue Birthday, Blauwe Verjaardag. Mhm. Even kort. Ja, Waar, eh, gaat het, het, is op mijn verjaardag geschreven. Ja. naar aanleiding van dat mijn ex me niet had gefeliciteerd. Dus s'avonds om 11 uur dacht ik... Nou, als ik dan toch iets positiefs uit moet halen, dan moet ik er maar een liedje over schrijven. <laughs> ja, we lachen erom, maar op dat moment zou het, eh, is het dan... Eh, is het dan ja, nou, ik kan daar dan al snel wel weer een soort melancholie in vinden... die dan ook alweer goed nou, voelt. Dus dat zit, dat zit ook wel verstopt in de nummers eh, die je ook daarnet hebt al laten horen. Maar hier is die. Blue Birthday, Sven Ross It's been but I've been waiting for your call summer, but I can't recall the sound. And I hate it, cause I used to love it. your voice It was safe like summer But I can't recall the sound Faded away on this blue birthday Ja, dat uh, was de Blue Birthday. Maar voordat we verder gaan, eh, zit ik nog eventjes eh, wat, wat anders eh, te bedenken. Want ehm, het nummer wat hij zo dadelijk gaat spelen... en dan heb ik dat weer helemaal niet klaarstaan. Dat is nog weer heel erg slordig van mij. Oh ja. Ja, ja want dat is eh, het eh, nummer eh, wat, wat hij ook al op de EP heeft oh, staan. Oh, no Man's, Land. Ja, daar hebben wij nog wat, destijds nog wat over gezegd op onze website. En dan zal je zien en beleven. En dan zoek je dus helemaal een ongeluk. En dan komt hij er weer niet uit. <laughs> dat zit allemaal tegen vandaag. op de website. Nou, ik zit nu bij de, landelijke 3 voor 12. Ja, dan, schiet het natuurlijk sowieso niet op. Nee, nee, nee. nee. Ehm, want daar stond het allemaal in waar het over gaat. En, ik eh, probeer ondertussen heel sneaky het op te zoeken. Nieuwe muziek, Sven Ros. Ja. Even kijken, we hebben Blue Birthday hebben we geplaatst en No Man's Land. Ja, die No Man's Land, eh, dat weet ik zeker, want ik heb hem zelf eh, erop gezet eh, <laughs> destijds. Maar ik vraag me af wanneer we dat, dat hebben gedaan destijds. Ik, ik, ja, het is al eind oktober 20 oktober. Zie je, dat bedoel ik. Dus ja. het is wel heel lang geleden. En tegenwoordig staat er zoveel op op die website. Want, want ja, dat is echt de laatste... <laughs> laatste wat is het? een jaar is het gewoon, heeft het wel weer een vlucht genomen met, eh, met mhm. alles en nog wat. Ja. Ehm, ik zit even te zoeken. 28 oktober, want daar eh, is hij op, eh, op te vinden. Ja, dus land in liefde en verdriet ah. heb je geschreven. Ik heb hem voor me. Ja, maar nou ik nog. <laughs> Dus, dus, hier staat hij. Uh, eh, Niemands in liefde en verdriet. Dat klopt. <laughs> Eh, wat, wat, stond er? Eh, want dat heeft ook met even de verwijzing naar de koperen corona destijds te maken. Die zondag 19 september. en ja, waar, wie de single beluistert, zo heb ik het opgeschreven... kan de metafoor gebruiken van een verwoestende golf... die neerkomt op een stuk duin... waar dan weer een stuk van landschap wordt weggeslagen. Zeg ik het goed, uh, Sven? Nou, dat is eh, vrij metaforisch inderdaad. Ja, volgens mij ook. dat klinkt ook wel heftig. Eh, ehm, <laughs> ja, dat, dat, klopt wel. Alleen gaat het hier om een relatiebreuk die plotseling is, maar ook verwoestend is. Ja, Want ja dit, is, dit is eigenlijk ehm, de, een, ja, denk de enige, weet, ik weet het niet eens meer, die niet echt per se op mijn eigen leven gebaseerd is. Maar um, dit gaat, gaat, over een, een, een, vriend... Ja en ja, de, je hebt soms vrienden die dan eh, plotseling eh, in een relatiebreuk zitten. En dan ja, ehm, ja, weet je dat het uiteindelijk al goed komt, maar dat weet die persoon zelf misschien nog even niet. Nee, ehm, nee omdat die in de situatie in het moment zit eigenlijk, als het ware. Ja, daar, en dat heb jij gezien en geconstateerd. En daar heb jij dat eh, liedje op, over geschreven. Want, want heelt dat ook voor die persoon? Denk het wel, hè? toch? Nou ja, het, het grappige is dus ook dat die persoon ook in het echt niet bestaat. Ah, ah, ah, ik denk, ik kom ermee weg om dat niet te <laughs> vertellen. maar als je dan zo'n vraag stelt, dan moet ik wel. Bij heel veel muzikanten doen Nee, toch? Ja, nee, dat, is, eh, dat, dat, ja. dat maakt mij ook niet zoveel uit. Ik denk dat het juist eh, ja, muziek maak je om, eh, om iedereen kan er iets, iets, iets uithalen wat hij die, wat die zelf wil. Dus mm. ehm, het hoeft niet allemaal over mij te gaan. Nee. We gaan hem horen. No Man's Land van Sven Ros. didn't cause the forest fire Now his heart is a no man's land His heart is a no man's land Ashen come back home in het eh, tweede uur nog een keer eh, horen. Maar omdat we nog twee minuten hebben... heb ik altijd nog een mooie twee minuten song uit 2012 achter de hand. Ja. Oh ja? Ja, altijd. Uit 2012 komt, eh, komt deze band. Ze bestaan helaas niet meer, maar hij doet dat altijd leuk. En ze hebben hem ooit nog eens een keer gevonden De, de, de prijs bij de categorie bands van de Grote Prijs van Nederland. Tien jaar geleden. Ja, Ubrich en Uniform Child. You say you wanna grow old with me, but I just wanna stay young.